van twee uur. Clemens Peters met het NOS-journaal schepen aan de gang, maar het is de vraag of die gaat lukken. Aanhangers van president Erdogan zijn de straat opgegaan om hun steun te betuigen aan de president. En het lijkt erop dat de militairen zich nu al aan het terugtrekken zijn in hun kazernes. Het internationale vliegveld van Istanbul is bezet door honderden Turken die pro-Erdogan leuzen roepen. In Ankara is een bom ontploft bij het Turkse parlement. De afgelopen avond werd op de staatstelevisie de staatsgreep afgekondigd. Daarna was lange tijd onduidelijk wat er precies aan de hand was. De zender is al enige uren niet meer in de lucht. President Erdogan riep zijn aanhangers op om te protesteren en dat lijkt nu succes te hebben. In Nederland hebben honderden Nederlandse Turken zich in Rotterdam verzameld bij het Turkse consulaat. Er heerst daar een gespannen sfeer. De man die deze week op het Franse deel van Sint Maarten werd aangehouden... op verdenking van de moord op een 22-jarige Belgische toeriste... is vannacht zelf vermoord. Bewakers vonden hem dood in een politiecel. Daar zaten nog zes verdachten. Hij zou door hen zijn gedood. Volgens lokale media is de man door verstikking om het leven gekomen. De dader van de aanslag in Nice had volgens de Franse justitie waarschijnlijk geen banden met terreurgroepen. De 31-jarige man van Tunesische afkomst was niet bekend bij de veiligheidsdiensten als geradicaliseerde moslim. En er is ook geen islamitische terreurorganisatie die de verantwoordelijkheid voor de aanslag heeft opgeëist. Justitie onderzoekt nu vooral waar de man zijn wapens vandaan had en of hij ook medestanders had.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 bags down, okay? Before you make a decision like that, please just listen to me.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

yourself get out of control. Baby, I